ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het grondpersoneel van KLM legt woensdag het werk neer, melden de vakbonden. Van 8 tot 10 ochtends wordt er gestaakt op Schiphol... uit boosheid over een CAO-akkoord dat KLM heeft gesloten met kleinere vakbonden door een grote vakbond, de CNV. het akkoord is eh, natuurlijk eh, een inleverakkoord. Voldoet niet aan de minimumeisen die vanuit de werkvloer zijn opgesteld. Eh, en ontbreekt eigenlijk aan alles. Het is een inleverakkoord waarbij je ruim 3% over twee jaar aan koopkracht moet inleveren. Het grondpersoneel van KLM wilde eigenlijk deze zomer al gaan staken. Maar de rechter heeft die plannen toen onderuit gehaald omdat het te veel overlast zou veroorzaken in de vakantieperiode. Of reizigers nu veel overlast zullen hebben is nog niet duidelijk. Het stakende grondpersoneel blijft bij Schiphol, dus bij noodgevallen kunnen ze terug aan het werk. De huren zijn in juli gemiddeld met bijna 5% gestegen. Het gaat volgens het CBS om een flinke stap in vergelijking met vorig jaar. Vooral de huren van een sociale huurwoning bij woningcorporaties gingen omhoog. Na het opstappen van NSC zijn vanochtend acht nieuwe bewindslieden beëdigd door de koning. Ze zijn van de VVD en de BBB. Na de beëdiging schoven ze aan bij de ministerraad, die nu aan de gang is. En een koude douche voor bewoners van een appartementencomplex in Utrecht. Letterlijk, want er is daar al wekenlang bijna geen warm water. Het verwarmingssysteem is stuk en dus zijn bewoners creatief om toch nog een beetje warm te douchen. Ik heb ook gehoord dat de bewoners met een emmertje eh, kokend water gaan eh, zetten, in de emmer doen en dan met gewoon normaal koud tapwater vermengen. En dan met een spons jezelf eh, schoonmaken. En dan gaan we echt terug naar de oertijd op die manier. Het is wel een kleine lifehack voor een beetje warm water uit de kraan. Als bewoners een kwartier lang hun eigen verwarmingssysteem ontluchten... hebben ze één minuut warm water. Het weer, het is nu nog zonnig, later steeds meer stapelwolken. Er kan ook nog een buitje vallen vanmiddag en het is maximaal 21 graden. Dit weekend flink wat zon, morgen zo'n 23 graden en zondag wordt het nog iets warmer.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 omdat het verlies leidt op de bezorging van brieven. De rechter besloot vanmorgen dat de overheid daar geen extra subsidie voor hoeft te geven. In de Duitse stad Essen, net over de grens bij Heerlen... is een lerares neergestoken op een school voor beroepsonderwijs. De verdachte, vermoedelijk een leerling, sloeg op de vlucht... maar is later door de politie aangehouden. Het grondpersoneel van KLM legt woensdagochtend twee uur lang het werk neer. Vakbonden FNV en CNV hebben de staking aangekondigd... omdat ze niet blij zijn met het CAO-akkoord dat KLM heeft gesloten met kleinere vakbonden.